Zes uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Tien gemeenten doen mee aan het experiment met staatswiet. Dat zijn in elk geval Tilburg, Almere en Breda. De proef is afgesproken in het regeerakkoord. De bedoeling is om te onderzoeken of er gecontroleerde wiet aan koffieshops kan worden geleverd. Want het telen en leveren is nu verboden. Het was al bekend dat de vier grote steden niet meedoen. De proef moet in 2021 beginnen. Het proces tegen een katholiek internaat in Weert krijgt toch nog een vervolg. De rechtbank bepaalde eerder dat een misbruikzaak verjaard was... maar van het gerechtshof mag een inmiddels 66-jarig misbruikslachtoffer toch getuigen horen. De man zegt dat hij in 1964 misbruikt werd door een pater. Volgens het slachtoffer wist de congregatie dat een van de paters pedoseksueel was... maar deed niets om de kinderen zoals hij te beschermen. De congregatie spreekt de feiten inmiddels niet meer tegen. De Braziliaanse president Bolsonaro accepteert toch buitenlandse hulp... bij het bestrijden van de bosbranden in de Amazone. Eerder boden de G7-landen 18 miljoen euro aan. Dat wilde Bolsonaro niet aannemen vanwege zijn slechte verhouding met de Franse president Macron. Maar daar lijkt hij nu van terug te komen. Voorwaarde voor de buitenlandse hulp is dat Brazilië zelf mag bepalen hoe het geld besteed wordt. De A2 van Amsterdam naar Utrecht is de hele nacht dicht geweest na een ongeluk gisteravond laat. Bij de afrit Apkoude kwamen meerdere auto's in botsing met elkaar. Daar zijn ook gewonden bij gevallen. Vlak voor het ongeluk was er een politieachtervolging vanuit Amsterdam. De auto die achtervolgd werd verdween even uit het zicht van de politie... en bleek daarna betrokken te zijn bij het ongeluk. Eén automobilist is opgepakt. Of de opgepakte automobilist het ongeluk ook heeft veroorzaakt, is niet bekend. En het weer. Bij minima rond de 18 graden kan het lokaal mistig zijn. Vanochtend weinig wind en veel zon.